Maar nu eerst het NOS Nieuws van 8 uur. Goedemorgen, ik ben Dioke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Kinderen hoeven vanochtend niet te stressen om op tijd op school te zijn. Vanwege corona zijn ze daar de komende vijf weken niet welkom. Politici vinden dat te lang, vooral voor kwetsbare kinderen. En dus wil premier Rutte wel kijken of de basisscholen ietsje eerder open kunnen maar hij kan niks beloven. Ik wil daar geen hard nee op zeggen. Maar ik waarschuw wel voor het volgende en ik wil ook geen hoop wekken. Natuurlijk, als, als alles mee zit, vanaf eind december, begin januari, dan zou je... Eh, ja, ik wil hier niet de strenge huisvader zijn, want ik wil ook dolgraag dat die kinderen weer naar school kunnen. Ook de kinderopvang gaat vijf weken dicht. Het idee is dat ouders dan ook thuis blijven. Jongeren uit het Caribisch gebied die hier naartoe komen om te studeren... lopen tegen allerlei problemen aan. Sommigen hebben het zo moeilijk dat het ze niet lukt om hun studie af te maken. Dat merkt ook Javis. Hij vindt het vooral rot dat hij geen burgerservice nummer heeft. Op de eilanden hebben wij geen burgerservice nummer. En als je geen burgerservice nummer hebt, dan ben je in principe automatisch benadeeld. Want je kan geen kamer eh, zoeken uiteindelijk. Ehm, de studiefinanciering kan je in principe ook niet aanvragen zonder BSN-nummer. De ombudsman wil dat er aan beide kanten van de oceaan beter wordt samengewerkt... zodat Caribische studenten hier gewoon kunnen meedoen. Over een paar jaar zijn we in Nederland met z'n 18 miljoenen... CBS rekenen uit dat het in 2026 al zover is. Ondanks een dip dit jaar door corona groeit de bevolking wat minder hard dan anders. Onderzoekers denken dat we in 2063 met 20 miljoen mensen zijn. Nu wonen er in Nederland 17,4 miljoen mensen. Een Canadese vader is 30 uur onder de tattoo-naald gegaan om zijn zoon te helpen. Die heeft een flinke wijnvlek op zijn borst. Nou dag papa, dan nou, laat ik er toch ook een tatoeëren. Anyway, he was self-conscious. That made me want just to show me he wasn't the only one. I was happy. I didn't know that he was going do that. Now we have the same marks for life. En zijn zoontje van acht is er dus blij mee. Het weer op sommige plekken is het behoorlijk mistig vandaag. Daar is het ook koud, een graad of twee. Soms komt de zon er ook doorheen, dan wordt het 9 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Ook in Noord-Holland begint de dag met een kleine wereld.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 Your music gets me through the highs and lows. My head, shoulders, knees, and toes, my bones. You're keeping me from feeling all We'll frolic and play the Eskimo way. walk in in a winter wonderland. Kerst op je radio met ZFM.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 Eh, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Kinderen van gescheiden ouders van wie de vader of moeder buiten de EU woont... zouden door die ouder toch gewoon bezocht moeten kunnen worden. Dat vindt de kinderombudsvrouw. Ze wil dat minister Grapperhaus voor deze groep een uitzondering maakt. De regeling waardoor Arubaanse politici salaris inleveren wordt verlengd. Sinds mei krijgen ze een kwart minder salaris. Dat zou tot het eind van dit jaar zo zijn, maar de wet is voor onbepaalde tijd verlengd. De Nederlandse bevolking blijft de komende 50 jaar groeien, voorspelt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In 2063 wonen hier naar schatting 20 miljoen mensen. Dat is ruim 2,5 miljoen meer dan de huidige 17,4 miljoen. Het weer, het kan mistig zijn, maar de zon breekt steeds vaker door. Het wordt ongeveer 5 graden in de mist en 9 in de zon.